Amerikaanse leger heeft opnieuw een bootje aangevallen waarvan ze denken dat het drugs vervoerde. Het gebeurde op de Stille Oceaan. Drie mensen aan boord hebben het niet overleefd. Amerika voert vaker dit soort aanvallen uit en het levert ook kritiek op. Er is namelijk nog nooit bewezen dat de bootjes ook echt drugs vervoeren. De voorzitter van de politieke partij Veilig Emmen is opgestapt. Net als zijn vriendin, die penningmeester van de partij is. Ze zijn namelijk opgepakt door de Fiat die ze verdenkt van belastingfraude via twee stichtingen. Dat zou de Nederlandse staat zeker 2 ton gekost hebben, zegt de Fiat tegen RTV Drenthe. Zelf ontkent de man er iets mee te maken te hebben. Hulp uit onverwachte hoek voor een automobilist die in het Gelderse Maurik van de weg raakte. De auto kwam op zijn kop in een sloot terecht, maar net op dat moment reed er iemand langs in een bakwagen met een kraan erop. Die bedacht zich geen moment en heeft de auto meteen uit de sloot getakeld. De geredde bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht, meldt Omroep Gelderland. En Ajax moet het komende tijd stellen zonder keeper Jaros. Hij heeft op een training een zware knieblessure opgelopen en moet geopereerd worden. Het is de tweede Ajax-speler die deze week wegvalt met een blessure. De nieuwe aanwinst Zinchenko viel al na een paar minuten uit in de wedstrijd tegen Fortuna Sittard. Vanavond staat NEC op het programma voor Ajax. Dan nog het weer van Weer Online. Het kan regenen en het is 5 tot 8 graden vannacht. Overdag neemt de regen af en is het soms ook droog met wat zon. Het waait wel behoorlijk en het kan 8 tot 12 graden worden. En dit was het nieuws op Slam. Boost your weekend. Elke vrijdag 24 uur in de mix. Dit is de Slam Mix Marathon. Marathon. Dimitri Vegas and Like Mike. Reaching higher places with This is Dimitri Vegas and Like Mike, and you're listening to Smash the House Radio on Slam.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 303. Baseline takes control. Rolling 303. Baseline takes control. Baseline takes control, pounding kick on every beat. Woo! Take control. Kick on every time takes control. Rolling 303. Baseline takes control, pounding kick on every beat. take you high. It can make you fly as my mouth go la la la.